uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. Zo'n half miljoen Nederlandse auto's rijden deze zomer nog steeds op winterbanden. En dat kan met de hitte van de laatste dagen gevaarlijk zijn, waarschuwt de BOVAG. Volgens de brancheorganisatie slijt de winterbanden met deze temperaturen extra hard... en verbruikt de auto meer brandstof. En ook kan de hitte de wegligging negatief beïnvloeden. Zo wordt de remweg bijvoorbeeld langer. Op het vliegveld van Hongkong hebben zich ruim duizend betogers verzameld... om te demonstreren voor meer vrijheid. Ze geven ook informatie over het harde politieoptreden van de afgelopen week. In Hongkong wordt al weken vrijwel dagelijks gedemonstreerd... voor het behoud van de democratische waarden en vrijheden... naar aanleiding van een omstreden wet. Afvalbedrijven willen dat er tijdelijk minder buitenlands afval naar Nederland komt. Anders kan het Nederlandse huisvuil mogelijk niet meer worden verwerkt. De opslagplaatsen puilen uit door problemen bij het afvalenergiebedrijf in Amsterdam. Vier van de zes verbrandingslijnen daar zijn stilgelegd. Intussen blijft er wel afval uit met name Groot-Brittannië naar Nederland komen om hier te worden verwerkt. De politie heeft vannacht in Scheveningen 13 mensen bekeurd die lagen te slapen op het strand of op het terras van een strandtent. Ook binnen in een strandtent werd een aantal slapers betrapt. Zij moeten allemaal 140 euro boete betalen. Slapen op het strand of bij een strandtent is verboden. Een groep van zeker 50 scholieren heeft gisteravond in Starnberg in Beieren een politiebureau bestormd. Daar was een 15-jarige dronken klasgenoot naartoe gebracht die ze wilde bevrijden. Ze gooiden met flessen een raam van het politiebureau in. De politie had 70 man nodig om de gemoederen te bedaren. Drie jongeren zijn aangehouden. Het weer. Vandaag wordt het weer erg warm met veel zon, ook al is er wat meer bewolking dan in de afgelopen dagen.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 tussen haar en mij leek over. Het was voor beiden beter dat ik weg zou gaan. Ik keek nog even om, halverwege het station zag mijn dochtertje, ze vloog achter me aan. Ze snikte, papi loopt toch niet zo snel. hart dat ik moest vertellen Dat haar papier rende na de laatste trein Maar ze kon niet weten dat ik ook voorgoed zou gaan Een eindje verder rende zij weer achter mij Ze snikte, papi loopt toch niet zo snel terug.